Ik wou je even vragen, heb je vuur voor mij? Misschien wil je wat drinken, ik schuif vanzelf bij. Ik dacht je te herkennen, Vaak een reis naar de Ardennen. Ik zal me wel vergissen, oké je bent het niet. We gaan er eentje pakken, ben je ook alleen? wel gezellig, waar kom je vandaan? Kan me ook niet schelen, al kwam je van de maan. Toen ik hier naar binnen liep en de over tegen me riep. Wat wil je drinken want we gaan zo sluiten? Zag ik jou door de spiegel ruiten? Daarom vroeg ik jou om vuur. Misschien is dit We gaan er eentje pakken, ben je ook alleen? We gaan er eentje pakken, ga toch nergens heen? Je hoeft niet te betalen, je drinkt nu van mij. We gaan nog even stappen, voel je lekker vrij. We gaan er eentje pakken, ben je ook alleen? eentje pakken en je ook alleen. We gaan er eentje pakken, ga toch ons heen. Je lijkt me wel gezellig, waar kom je vandaan?